Een grote groep Nederlanders werd opgevangen in een school. Deze Nederlandse vrouw die in Slovenië woont schoot de hulp en vertelt hoe de vakantiegangers eraan toe waren. Rillerig, koud, nat. Eh, de meeste nog wel enigszins aangekleed en eh, wij hebben onmiddellijk gedacht, wij moeten deze mensen zorgen dat ze droge kleren krijgen. Dat ze handdoeken hebben en eh, andere spullen om zich een beetje comfortabel te gaan voelen. Mijn man heeft onmiddellijk al mijn kleren zo ongeveer uit de kast getrokken. En zo anderen ook nog. De premier van Slovenië zegt dat het de grootste natuurramp ooit is in het land. Ook in Nederland heeft het dit weekend hard geregend op veel plekken. In Purmerend liep een parkeergarage vol met water. Daardoor zijn tientallen auto's verloren gegaan. En dat is heel erg balen, zegt deze man tegen Hart van Nederland. Mijn vrouw die loopt met een rollator. En als wij boodschappen moeten doen, gaan doen, gaat de auto mee. Ja, je kan niet buiten de auto, maar mijn vrouw die loopt al moeilijk. Dus ja, die is toch afhankelijk van de auto. Volgens de brandweer zijn ongeveer 40 auto's in de garage niet meer te redden. In het centrum van Rotterdam is vanochtend vroeg bij een tabakswinkel weer een explosief afgegaan. Er is niemand gewond geraakt. In dezelfde straat was dit weekend ook al een ontploffing, maar dan bij een andere tabakshop. En er zit veel minder plastic in de oceaan dan jarenlang werd gedacht. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht in de krant Trouw. Zij kwamen erachter dat heel veel plastic dat gedumpt wordt... helemaal niet in zee terechtkomt, maar in rivieren blijft hangen. Dat is belangrijk, want plastic in de rivier is makkelijker op te ruimen.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 werd eerder al geplaagd door hitte en droogte. Oud-Kamervoorzitter Kadisha Ariep zegt nog altijd niet te weten waar ze van beschuldigd wordt. Dat zei ze gisteravond in het VPRO-programma Zomergasten. Ariep vertrok vorig jaar oktober na anonieme beschuldigingen van wangedrag tegen haar collega's. De Indiaanse oppositieleider Rahul Gandhi is terug in het parlement. Hij heeft zijn zetel weer kunnen innemen nadat het Hoge Rechtshof vorige week een veroordeling had opgeschort. Het weer, eerst trekken nog een paar stevige buien over het land, maar in de loop van de ochtend wordt het droger.